Jelle Visser met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 medewerkers. Ze moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. Het Russisch staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Volgens Reuters gaat het om leveringen via de Nord Stream 1 pijpleiding. Die ligt momenteel stil vanwege onderhoud. Er werd al gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of te stoppen. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via Nord Stream 1 aan in Duitsland, waar vandaan het verder wordt vervoerd. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingsdiensten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. De verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken, zoals Netflix en Videoland. Heb je als streamingsdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlandse aanbod, al dus de staatssecretaris. De Drentse gemeente Hogeveen stopt voorlopig met het weghalen van ondersteboven opgehangen Nederlandse vlaggen. Het zou voor te veel ophef zorgen. De omgekeerde vlag is een symbool van de steun voor het boerenprotest. De gemeente Hogeveen vroeg demonstranten vorige week om de vlag weg te halen... omdat ze voor onveilige situaties zouden zorgen. Omdat de vlag op veel plekken nog hingen, kwam de gemeente in actie.